Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet en Groningen zijn het nog niet eens over compensatie voor de gaswinning. Tussen de wensen van bestuurders uit de regio Groningen en de plannen van het kabinet zit nog een substantieel gat. Dat zei de commissaris van de Koning, René Paas, na urenlang overleg. Groningen eist zeker 30 miljard aan investeringen. Volgens Paas kwam het kabinet met meer dan een appel en een ei... maar nog lang niet genoeg om de Groningse ereschuld in te lossen. Bij het overleg waren onder meer ook premier Rutte en staatssecretaris Velbrief aanwezig. De komende dagen zijn er vervolggesprekken. Fox News en stemmachinefabrikant Dominion hebben op het laatste moment een schikking getroffen. De nieuwszender betaalt ruim 787 miljoen dollar aan Dominion. Dat bedrijf had een rechtszaak aangespannen... omdat de rechtse nieuwszender bewust het Amerikaanse publiek zou hebben misleid. Fox meldde herhaaldelijk dat er was gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen in 2020... en dat de stemcomputers van Dominion onderdeel waren van een complot. Fox wist dat dat niet waar was. Dominion had anderhalf miljard dollar geëist, maar neemt nu met de helft genoegen. En de rechtszaak is dan wel van de baan. De Belangenorganisatie voor de Auto-industrie vindt dat het kabinet een verkeerde keuze maakt... door auto's met een verbrandingsmotor zwaar te belasten. De rijvereniging ziet meer in een vervolg van de subsidie op elektrisch rijden. Energieminister Jette wil vanaf volgend jaar verplichten om duurdere biobrandstof met gewone brandstof te mengen. We benzine en diesel zouden daardoor 5 tot 10 cent per liter duurder worden. En Real Madrid en AC Milan hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Madrid won ook de uitwedstrijd tegen Chelsea met 2-0. Na het 1-0 verlies in Milaan kwam Napoli thuis niet verder dan 1-1. Het weer nog koelt vannacht af naar 3 tot 7 graden. Overdag eerst vrij zonnig, in de middag wat meer stapelwolken.